Kasper Meijer met het NOS-journaal. Journalisten van het AD zijn de rest van het jaar niet meer welkom bij het Marengo-proces. Het liquidatieproces met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. De rechtbank weert de krant omdat hij vorige maand per ongeluk een aantal minuten van een zitting live uitzond op de website. Dit is niet toegestaan omdat de namen van de verdachten eerst moeten worden geanonimiseerd met bijvoorbeeld een piepje. AD-hoofdredacteur René Rijpma vindt het een zware straf, maar accepteert die wel. Het kabinet wil dat er sneller vergunningen worden afgegeven voor het boren naar gas in de Noordzee. Nu duurt die procedure soms 5 tot 6 jaar. Dat moet terug naar maximaal 3 jaar zonder de voorwaarden te versoepelen. Dat zegt staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw. Nederland is te afhankelijk van gas uit het buitenland, vindt hij. Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat het versnellen van de procedures al binnen 1 tot 3 jaar ongeveer een miljard kubieke meter gas extra kan opleveren. In Nederland werd in 2021 40 miljard kubieke meter gas gebruikt. 13 apotheken hebben boetes tot 30.000 euro gekregen... omdat ze illegaal handelden in medicijnen. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werden dure medicijnen... met een totale omzetwaarde van 8,5 miljoen euro... met flinke winst in Duitsland verkocht. Nederlandse apotheken mogen geen medicijnen verkopen aan groothandelaren. En medicijnen die bedoeld zijn voor Nederlandse patiënten... mogen niet zomaar aan het buitenland worden doorverkocht. ADO Den Haag moet een thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Die straf kreeg de club wegens de rellen bij de promotiewedstrijd tegen Excelsior in mei.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 Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella number is la, ela, la. Doe mijn nummer la, ben op mijn Oh, op mijn hela Oh, ben mijn Same day, same shit, we negeren het weer En gaat door alsof alles oké okay is Het voelt alsof het op mij is gemend Maar een plaatje van munt wat die hier in mijn deze Is de laf die ze geven gemeend Of was ze mij voor de titan en facelift Die trippels die voelen als bullets op mijn Barilla Zet weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen Pak massages voor de rust Ken het leven in favela Al de kaarten zijn gesloten. Dus als ik nu even geen tijd heb Kom ik later bij je terug fella, fella, fella, We kennen van Vella Ik had die regen druk Pas hier op mijn ambarella Bella, Bella Op mijn ambarella Ik had die regen druk Pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella mijn ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, Op mijn Hou me niet thuis weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij, van Martimo? of die is ze komen dus ik naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me jones. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella. Wij kunnen ballen in training, skin, expressie, maar in Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Precies die de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, la.